Clemens Peters met het NOS-journaal. De doorrekening van het klimaatakkoord laat zien dat in 2030... de uitstoot van broeikasgassen naar beneden kan met maximaal 51 procent. De jaarlijkse kosten om het akkoord uit te voeren... zouden oplopen tot bijna 2 miljard euro per jaar in 2030. Dat hebben Haagse bronnen aan de NOS gemeld. De officiële presentatie van de doorrekening van het klimaatakkoord... is over een kwartier in Den Haag. Reisorganisatie TUI haalt vanmiddag de passagiers op... die gisteren stranden in het buitenland vanwege de problemen... met de Boeing 737 MAX 8. De vakantiegangers waren met die toestellen onderweg naar huis... toen het Europese luchtruim werd gesloten voor dat type vliegtuig. Een TUI-vlucht uit Gambia moest daardoor uitwijken naar Gran Canaria. En de andere vlucht uit Egypte landde in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Vanaf augustus volgend jaar mag er niet meer worden gerookt... op schoolpleinen en op universiteitsterreinen. Staatssecretaris Blokhuis heeft een algeheel rookverbod afgekondigd. Tot nu toe namen scholen op vrijwillige basis al maatregelen... maar de staatssecretaris vindt dat het niet snel genoeg gaat. Alleenstaande en lesbische vrouwen die geïnsemineerd worden... krijgen dat in elk geval nog tot en met het einde van dit jaar vergoed. Dat heeft minister Bruins afgesproken met de zorgverzekeraars. Hij komt hiermee terug op zijn eerdere besluit... om lesbiennes en alleenstaande vrouwen niet meer voor vergoeding in aanmerking te laten komen... omdat ze geen medische indicatie hebben. Dat besluit leidde tot veel kritiek en daar is de minister nu van teruggekomen. De 180 koninkpaarden die uit de Oostvoerdersplassen weg moeten naar twee, gaan naar twee natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland. De eerste groep van zo'n 25 paarden gaat op korte termijn naar het natuurgebied Atapuerca in het noorden van Spanje. En omdat daar nu nog niet genoeg te eten is, gaat er ook een vrachtwagen met hooi mee. De paarden worden verhuisd omdat er in de Oostvaardersplassen te veel dieren leven voor te weinig voedsel. Het weer. Buien met hagel, onweer en zware windstoten.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 Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon het droevige verhaal van de nozem en de non, Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag de nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit, ja, haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de liefde, zei Pieterman galant maar juffrouw Jansen die belde naar de krant, ja die belde naar de krant. Maar daar dacht ieder dat ze het maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non. En verklikte daar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk, dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. De non en de nozem, die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon. Eindigde de liefde van de nozem en de non, van de nozem en de non.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 So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you. secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break, and my hands are tied. It takes a certain kind of man with a certain reputation to elite. build my own space station. Just because can. Ain't no refuting disputing. I'm a Some contract disputes to some brutes in while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion.